Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds vanavond geldt een meldvirus. Het virus treft runderen en schapen en kan onder meer leiden tot misvormde lammeren en kalveren. Staatssecretaris Bleker heeft de meldplicht ingesteld om de besmetting en verspreiding van het virus in kaart te kunnen brengen. Ook wordt geprobeerd een vaccin te ontwikkelen. Meer dan 40 bedrijven worden gecontroleerd op de aanwezigheid van het Schmallenberg-virus. De bedrijven worden niet geruimd. Volgens minister Bleker lijkt het erop dat het Schmallenberg-virus wordt verspreid door kleine vliegjes, knutten, die ook verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het blauwtongvirus dat sinds 2006 in Nederland wordt waargenomen. Astronomen hebben voor het eerst twee planeten buiten ons zonnestelsel ontdekt die ongeveer even groot zijn als de aarde. Het zijn de kleinste planeten die zijn waargenomen sinds in 1995 de eerste zogeheten exoplaneet werd ontdekt. De ontdekking met behulp van de Kepler-ruimtetelescoop is van belang omdat nu duidelijk is dat de telescoop zulke kleine planeten kan zien. De twee planeten draaien zo dicht om hun ster dat ze vermoedelijk veel te heet zijn voor leven. Ruim twee weken geleden maakte de NASA de ontdekking bekend van een planeet die in de leefbare zone rond zijn ster draait. Die planeet is meer dan twee keer zo groot als de aarde. Of er ook echt leven voorkomt is nog niet te bepalen. De Engelse voetbalbond heeft Liverpool-speler Luis Suarez voor acht wedstrijden geschorst vanwege racistisch gedrag. De oud-Ajaxiet heeft volgens de bond tijdens een duel in oktober racistische opmerkingen gemaakt tegen Patrice Evra, een zwarte speler van Manchester United. Naast de schorsing moet Suarez een boete betalen van bijna 48.000 euro. De Uruguayaan kan nog in beroep gaan tegen de straf. Suarez heeft altijd ontkend dat hij zich racistisch heeft uitgelaten. Het weer, vanavond en vannacht af en toe een bui of wat lichte regen. Minima tussen 2 en 5 graden. Morgen bewolkt met lokaal wat regen. Maar smiddags vanuit het noorden ook wat zon. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort en op de A28 tussen Utrecht en Zolle.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 When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 En Martijn Vink is de vaste drummer van het uh, eh, jazz van het Concertgebouw. En van Marcel Seriese.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 hebben de tamtam nog. Dus ja, kortom, eh, eh, het is weer eh, de gebruikelijke kwaliteit die wij vanmiddag gaan leveren tegen een inwisseling van 15 euro's. En vanaf half uur is iedereen van harte welkom.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 可惜。 If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 walking in a winter wonderland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 pretend that he's a circus clown. We'll have lots of fun with Mr. Snowman until the other kiddies knock him down when it snows. Ain't it thrilling? Though your nose gets a chillin', we'll frolic and play the Eskimo way.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 Baby girl, I love everything you do

Baby,

Exactly, yeah. Spitting you up, So long, so long, so long.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 fijne dagen en een...